2 uur. Dik de Hark met het NOS Journaal. Voor een id niet meer betaald te worden. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De ID-kaart is voor iedereen verplicht en daarom mag de gemeente er volgens de wet geen vergoeding voor vragen. In Nederland moet iedereen zich kunnen identificeren. Dat mag ook met een rijbewijs of paspoort. Maar omdat die twee documenten ook een ander doel hebben, moet daar wel voor worden betaald. De kosten van een identiteitskaart verschillen per gemeente. Maximaal kost die 43,89 euro. De PVV is bang dat het bij mooie woorden blijft als het gaat om het uit de eurozone zetten van landen die zich niet aan de Europese begrotingsregels houden. Premier Rutte zegt in de Financial Times dat als uiterste consequentie landen uit de euro moeten kunnen worden gezet. Wilders vindt dat Rutte de daad bij het woord moet voegen en dat Griekenland nu snel de euro moet verlaten. Rutte noemt het zelf een maatregel voor de lange termijn. Oppositiepartij PVDA steunt het plan van Rutte. De meerderheid van de leden van Ava-Cabo die meegedaan hebben aan het referendum over het pensioenakkoord zijn tegen. De uitslag betekent dus dat de twee grootste vakbonden tegen zijn, want ook FNV-bondgenoten ziet niets in het akkoord. Maandag stemmen alle vakbonden over het akkoord. FNV Bouw neemt later vanmiddag een standpunt in. Een tandartsenpraktijk in Kerkrade is op gezag van de inspectie voor de gezondheidszorg gesloten. Volgens de inspectie zijn de omstandigheden in de praktijk onhygiënisch, waardoor de patiënten ernstige risico's lopen. Tijdens een onaangekondigd bezoek bleek dat de röntgenapparatuur niet deugde. Een van de tandartsen was ook niet bevoegd om met de apparatuur te werken. Verder lagen er vullingen met een uiterste gebruiksdatum in 2005 en lagen gebruikte en gevulde spuiten door elkaar. De praktijk in Kerkrade blijft dicht totdat de omstandigheden flink zijn verbeterd. Het weer vanmiddag overwegend bewolkt met in het oosten nog wat regen. Later ook af en toe zon. Temperatuur 19 graden in het noorden, 22 in het oosten en zuidoosten. Morgen zonnig en zomerse temperaturen. Dit was het. En... Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Alle files in de Randstad op dit moment op de A1 Amsterdam-Amersfoort bij afrit Bunschoten 4 kilometer. Ongeluk op de A10 ring Amsterdam, Volendam richting de Nieuwe Meer, de Nieuwe Meer bij Westpoort 2 kilometer door een ongeluk. Eh, linkerrijstrook dicht. A16 ring Rotterdam. Rotterdam richting Breda, daar is olie op het wegdek. Er zijn twee rijstroken dicht bij Rotterdam-Feyenoord 2 kilometer file. A27 Gorkum richting Utrecht tussen knopend Lunet en knopend Rijnsweert 2 kilometer. A28 Utrecht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 So what's a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 我的家。 Yes.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 refuse to live life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 no matter what the price is.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 지 met ZFM. Zon, zee, zandvoort en zomerhits. I know you wanna stay. bubble Let's get into all kinds of trouble Slide over here, let your hands feel the way There's no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

down the I think it's fine. Lord, it's a real motherfucker, yeah. Make you wanna run for cover. sisters Got to go to a disco Throw your troubles away Dance to the music That the DJ play Well, alright And then the lights come on Yeah like you knew they would. that cold. Gone home and face the music. That don't sound too good. Ain't <laughs> that cold? Listen. Love's a real motherfucker. Yeah. It'll make you wanna run for cover, yeah. And if you look, you will discover. filled by the middle it and telling you the truth. Let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real motherfucker. Yeah. Lord, it's a real motherfucker. Yeah. It's a real motherfucker.